Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronacrisis is bij sommige jongeren extra hard aangekomen. Ze zijn meer gaan drinken en blowen en ze gebruiken vaker lachgas. Vooral kwetsbare jongeren hebben last van eenzaamheid en stress. Deze man deed er onderzoek naar. En dat is vooral ook de invloed van, eh, van corona geweest. Geen dagbesteding, eh, weinig te doen. En jongeren die... Eh, eh, zeker deze groepen die langer eh, bij elkaar eh, blijven hangen, die gaan uit verveling gaan ze gewoon meer middelen gebruiken. Op andere momenten en ook op andere locaties, meer buiten het zicht van, van de professionals. Die deskundigen maken zich zorgen. Ze zijn bang dat al dat drank- en drugsgebruik sneller leidt tot verslaving bij kwetsbare jongeren. Een op de vier hoogleraren in Nederland is tegenwoordig een vrouw. Dat is wel eens anders geweest. 20 jaar geleden was er nog 6,5 procent. Het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren heeft het uitgezocht. En voorspelt dat in dit tempo de man-vrouwverdeling onder hoogleraren pas in 2040 gelijk is. Nooit sigaretten kunnen kopen als je nu 14 jaar of jonger bent. Met een nieuwe strenge tabakswet wil de Nieuw-Zeelandse overheid een rookvrije generatie creëren die na 2008 geboren is mag geen sigaretten of ander tabakspul kopen. Ook gaat de hoeveelheid nicotine in tabaksproducten naar beneden en kun je op minder plekken sigaretten kopen. En het was vanochtend extra druk op Schiphol. Meer dan 4000 racefans vertrokken vanaf daar naar Abu Dhabi... waar ze dit weekend langs het circuit zitten om Max Verstappen aan te moedigen. Verslaggever Onno Beukers stond bij de incheckbalies. En Daar hadden de supporters er al zin in. Jazeker, lekker warm. Even een paar dagen weg. Was het eigenlijk lastig om kaarten te krijgen? Ja, papa vragen. <laughs> Want die heeft het geregeld? Ja, papa heeft het geregeld. Moest je wel betalen? Nee, slagen voor mijn examen. Dat was genoeg. Gaat u mee? Ja, dat weet ik nog niet. Heeft u tickets over? <laughs> <laughs> nee, helaas niet. Alles zit vol. Alles is uitverkocht. Het weekendje weg kostte bij elkaar zo'n 1500 euro pp. Het belooft een spannende strijd te worden. Max Verstappen en Lewis Hamilton staan op dit moment gelijk in het WK-klassement. Het weer, een mix van zon, wolken en ook buien. Die buien vallen eerst in het westen, vanmiddag ook op andere plekken. Het wordt 4 graden in Groningen en 7 in Zeeland. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er veel vertraging op de A9. ook maar Amstelveen tussen knooppunt Velsen af het Haarlem-Zuid 5 kilometer, 40 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn er dicht, dat heeft te maken met een aanrijding. Wat verder speelt in de regio is de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes 10 minuten oponthoud. Op de A27 Almere-Utrecht tussen het Almere Haven Hilversum nog zo'n 10 tot 15 minuten vertraging. Dat was een ongeluk.